Jobboot met het NOS Journaal. Staatssecretaris Mansveld met ProRail. In het debat dat tot na middernacht duurde kwam ze zwaar onder vuur te liggen. De PVV kwam met een motie van wantrouwen tegen Mansveld, maar die kreeg verder geen steun. De SP overweegt de motie in een vervolgdebat wel te steunen. Peilingwijzer ziet een piek in de peilingen voor de PVV. Bij Kamerverkiezingen zou die partij uitkomen op 27 tot 31 zetels. Dat is een stijging van 5 ten opzichte van een maand geleden. De makers zien een duidelijk verband tussen het succes van de PVV en de huidige vluchtelingencrisis. Nederland is gestegen op de ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld. Op de lijst van het World Economic Forum staat Nederland op 5. Vorig jaar was dat plaats 8. Nederland scoort vooral door goed onderwijs, efficiënte verbindingen, een betrouwbare overheid en door innovatie. Zwitserland, Singapore en de Verenigde Staten staan 1, 2 en 3. Duitsland is gestegen naar plaats 4. Het aantal ouderen met zware brandwonden is in acht jaar tijd met 50% gestegen. Brandwondencentra melden dat relatief veel 70- en 80-plussers gewond raken door koken, heet water en kachels. Dat komt door het veranderde overheidsbeleid, waarbij ouderen en dementerenden langer thuis moeten wonen, zeggen de centra. De strijd om de Afghaanse stad Kunduz heeft tot nu toe ruim 80 Taliban-strijders het leven gekost, zegt de Afghaanse politie. Er zijn geen onafhankelijke bronnen die dat kunnen bevestigen. Wel zegt Artsen zonder Grenzen dat veel mensen zich melden met schotwonden. Kunduz werd maandag door de Taliban veroverd. Er wordt nog steeds hevig gevochten. In flessen Graaf Superieur witte wijn zijn stukjes glas gevonden. Daarvoor waarschuwt de importeur in een advertentie in de Volkskrant. Het gaat om heel kleine deeltjes glas en er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid. De Graaf Superieur wordt verkocht in supermarkten als Spar, Plus, Dirk van den Broek en DK Markt. Het weer. Eerst nog kans op een enkele mistbank. Verder vandaag zonnig. Vooral in het noorden sluierbewolking. Het wordt een graad of 17. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nu toch wel wat files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 5 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij Weidewormer 6. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. Na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 6 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht.